4 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De uitbraak van ebola in het noordoosten van Congo verergert nog altijd... waarschuwt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie staat het aantal besmette mensen... sinds de uitbraak in augustus op ruim 200... van wie meer dan de helft dood is. Artsen zonder Grenzen heeft zo'n 17.000 mensen gevaccineerd... en helpt bij het begraven van overleden ebola-patiënten... van wie het stoffelijk overschot erg besmettelijk is. Verder wordt met voorlichting geprobeerd de argwanende Congolese bevolking te overtuigen dat de hulpverleners te vertrouwen zijn. De politie verwacht nog 20 tot 30 NAC-supporters op te pakken... voor de redden na de wedstrijd tegen Willem II afgelopen weekend. Dat zei een politiechef in tv-programma Pauw. Tot nu toe zijn er vijf hooligans opgepakt voor het geweld tegen de politie. Burgemeester De Pla van Breda wil de railschoppers ook een gebiedsverbod... rond het stadion van NAC opleggen. De provincie en de gemeente Utrecht gaan onderzoek doen naar de kruising... waar afgelopen weekend een camper in botsing kwam met een tram. Bij dat ongeluk kwam een 41-jarige man uit België om het leven. Volgens automobilisten en omwonenden gebeuren er op de kruising vaker ongelukken... doordat afslaande auto's de tram over het hoofd zien. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton heeft in een verklaring stilgestaan bij het overlijden van Wim Kok. Clinton schrijft dat hij rouwt om de dood van de oud-premier en dat hij hem wil bedanken voor zijn staat van dienst en visie. Volgens Clinton had Kok oog voor de kansen die de wereldeconomie aan mensen bood... maar ook voor waarden als gelijkheid, het gezin en sociale ontwikkeling. De oud-president vindt dat Cox nalatenschap niet moet worden onderschat. Zijn respectvolle manier van leiding geven zou nog altijd een voorbeeld moeten zijn. Het weer de komende uren net de bewolking toe en loopt de temperatuur weer wat op. Overdag is het grotendeels bewolkt.